Goedenavond, ik ben Michelle en dit is het nieuws van NOS op 3. De anderhalve meter is terug. Dat zei Mark Rutte tijdens de persconferentie. Per direct geldt die afstand weer, evenals twee andere oude adviezen. 1. Het dringende advies anderhalve meter afstand te houden. 2. Het thuiswerkadvies geldt nog steeds. En dat scherpen we aan naar werk minimaal de helft van je werktijd thuis. En 3. We geven opnieuw een dringend binnenlands reisadvies. Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits. Verder geldt dat je vanaf zaterdag op meerdere plekken je coronapas moet laten zien. Bijvoorbeeld op buitenterrassen, in musea en kermissen. En ook je mondkapje heb je weer nodig als je een winkel in wilt gaan. Het demissionaire kabinet denkt nog na over het verder invoeren van de coronapas. Bijvoorbeeld ook op je werk of in winkels. Maar daar is eerst een wetswijziging voor nodig een boosterprik krijgen als je jonger bent dan 60. Ook dat moet kunnen volgens demissionair zorgminister De Jonge over een tijdje. Hoewel de Gezondheidsraad daar op dit moment nog geen medische noodzaak toe ziet... kan iedereen die dat wil, ook de 60-minners, eh, een boosterprik gaan halen... nadat de andere groepen aan de beurt zijn geweest. De Gezondheidsraad gaf vandaag advies over de boosters. We zien nu dat bij ouderen de antistofniveaus ook iets beginnen terug te lopen. Iets harder dan bij jonge groepen. En ouderen hebben de hoogste kans op een ernstig beloop als ze in het ziekenhuis komen, ondanks vaccinatie. De jongen wil dat de 80-plussers hun boosterprik als eerste kunnen halen en dat zou dan in december zijn. En dan was er ook nog een demonstratie tijdens de persconferentie. Zo'n 2 tot 300 mensen stonden buiten en maakten lawaai. De politie heeft ze weggedreven. En dan het weer. Vanavond en vannacht koelt het flink af tot net iets boven het vriespunt. Morgenochtend eerst mistig, later breekt de zon door. In het noorden is kans op een bui en het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland nog veel vertraging op de A10 ring Amsterdam-Noord...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 But why should I try to resist? when baby I know so well that I've got you way under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice it comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win your mentality. Wake up to reality. But it's time I do just the thought of you makes me stop before I begin. Cause I got you. You're under my skin. might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats how it yells in my ear don't you know you fool you never can win why not use your mentality step up wake up to reality before I begin. Cause I've got you, you're under my skin. Yes, I've got you under my skin. Under My Skin van het album I Takes Swing. En als ik u zeg dat deze fantastische artiest Jan Versteeg is... welke ook wel bekend is als presentator van Lingo... dan zult u dat vast niet geloven. Maar een prachtige stem heeft deze man. Eh, zoals gezegd, eh, ook al in het eerste uur... Ehm, ik heb een grote voorliefde voor uh, jazz met grote orkesten en big bands. En zo ook in de tweede uur van jazz op ZFM heb ik een prachtig nummer klaarstaan van het Jazz Orchestra of het Concertgebouw van Amsterdam. En het is dan onder leiding van Jan van Duikeren. Jan van Duikeren is een, een Rotterdamse trompetist. Die vooral ook in, in de funk en de jazz en erg bekend is. Eh, hij speelt onder andere ook in de vaste band van uh, Kelvin Zoals gezegd, eh, de Jazz Orchestra of het Concertgebouw met Jan van Duiken. Het album Scribbling en het nummer heet 1912 7th Avenue. Jan van Duikeren eh, op trompet samen met het Jazz Orchestra over het Concertgebouw. we blijven lekker in Nederlands. Eh, de volgende zangeres die klaar heeft staan is Vee Klaassen. Eh, die treedt trouwens op op 12 december in de krocht in Zandvoort. Vee Klaassen is een, een bijzonder getalenteerde jazzvocalist. Rita Reis zijn verschillende, verschillende interviews bijzondere, een blijk van haar bewondering voor Klaas te hebben. Ze stond op eh, vele internationale podia en werd begeleid door onder meer het Jackastar eh, of het Concertgebouw. Nou, goed toepasselijk, net gespeeld. Het WDR Big Band dus eh, van het West-Duitse Rundfunk en het Quest. Dus ze is echt wel een bekende naam. Zoals gezegd, zij treedt ook op 12 december in de krocht in Zandvoort. het nummer wat ik klaar heb staan is Juru van V. Klaassen. not en de prachtige stem van V. Klaassen. Zoals gezegd, 12 december in het Theater De Krocht in Zandvoort. Ik werd net gebeld en het eh, blijkt dat het concert al uitverkocht is. Dus eh, ik zou zeggen, hou de site in de gaten voor als u dit soort concerten wil bezoeken. Want er is erg veel animo naar. Ehm, doordat ik gebeld ben, ben ik heel even van me apropos. Dus ik ga snel door naar het volgende nummer. En het is ook weer van de Jazz Orchestra of het Concertgebouw. En eh, het nummer heet Shortcut. studeerde aan het Conservatorium van Amsterdam. En in de periode van 1996 eh, tot 2003 waar ze cum laude een masterdiploma ving. Al tijdens haar studie maakte ze haar eerste plaat die goed ontvangen werd. Ook de platen die ze daarna heeft gemaakt kregen lovende recensies. Ze kreeg een masteropleiding aan de, eh, de Manhattan School of Music in New York in 2002. Postma studeerde bij David Liebeck Dick Orts en Chris Potter. Ze kregen twee beurzen ervoor. En ze won onder andere in 2015 de Boy Edgar prijs. Dat is voor uh, eh, jazz, muzikanten en improvisatie. Eh, heel kort gezegd, gewoon ook een, eh, een waanzinnig talent. Wat ook een, een waanzinnig talent is... dat is ook een hele jonge Nederlandse jazz-vocalist. En dat is Dennis van Azen. Hij is geboren in, in Dordrecht. En heeft hij had zich ingeschreven voor de rockacademie in Tilburg... waarbij hij niet werd toegelaten. Vervolgens besloot hij een, eh, een, een hbo-opleiding doen... heel anders in communicatie en internationaal event, muziek en entertainment. Hij heeft ook meegedaan aan een talentenjacht topper gezocht bij de SP6. Dat lukte ook niet heel erg. En uiteindelijk won hij eh, het negende seizoen van The Voice of Holland. En hij was daar eh, onder de coach van Anouk. Hij heeft een prachtige plaat uitgebracht... En daar gaan we zo een paar nummers ook van draaien. Maar hij heeft ook een prachtige theatershow waarmee hij het hele land eh, eh, doorreist. En eh, ik had net de agenda klaarstaan. Hier heb ik hem. Van Dennis van Aasen. Onder andere treedt hij op met een prachtige big band. En hij speelt een beetje de muziek van Frank Sinatra en big band muziek. Eh, onder andere speelt hij donderdag 4 november in Zutphen... donderdag 25 november in Dordrecht... donderdag 2 december in Winterswijk... vrijdag 3 december in Tilburg... vrijdag 14 december in Arnhem. Nou, hij gaat het hele land door. Eh, ik geloof dat hij in Beverwijk en Haarlem is hij al geweest... Eh, begin van vorige maand. Ik zit nog even te kijken... Nou, hij komt hier niet meer in de buurt, jammer genoeg. Maar ik zou zeggen, van kijk op zijn eh, site, Dennis van Aassen. Hij heeft een prachtige theatertour eh, met een prachtige big band. Ik ben er vorig jaar geweest bij zijn eerste tour. Of dat is geloof ik alweer twee jaar geleden. Het is echt de moeite waard. Zoals gezegd, Dennis van Aassen met het nummer High Hopes. said. Fulfill your prophecy, be something great. Go make a legacy, manifest destiny. Back in the days, we wanted everything, wanted everything. And Mama said, burn your biography, rewrite your history, light up your wildest dreams, museum victories. Every day we wanted everything, wanted everything. Mama said, don't give up, it's a little. complicated said it's uphill for oddities, stranger crusades. Ain't to wannabes, the wear and the novelties never change. We wanted everything, wanted everything. Stay up on that rise, stay up on that rise, and never come down. Stay up on that rise, stay up on the rise, and never come down. Mama said, don't give up, cause it's a little complicated it, we're all tied up. No more love, and I'd hate to see you waiting. They say it's all been done, but they haven't seen the best of me. So I got one Eh, van het album Forever You. Ehm, ik heb geprobeerd eh, deze twee uur een, een, uitzending te maken... met allemaal eh, nummers die ik in de afgelopen 2,5 jaar... dat ik nu vrijwilliger ben bij ZFM te draaien. En een van de nummers die ik heel erg in het begin ook vaak draaide... is een van mijn absolute lievelingsnummers. Henry ook op trompet met Quarterloop Island. Eh, die, zijn, eh, die weten wel dat ik altijd eigenlijk op zoek ben naar eh, bijzondere nummers. En ook wel van bijzondere artiesten. En ook wel van veel Nederlandse artiesten. Nou, in mijn zoektocht ben ik ook een nummer tegengekomen wat eigenlijk een, een, popnummer is. Wat in de jaren 90, geloof 1998 of 97... werd vertolkt door Treintje Oosterhuis. En dat nummer heet Touch Me There. Dat was een echt popnummer. En later in het programma Beste Zangers... is het nummer nog een keer gemaakt en herschreven en gearrangeerd door eh, Alan Clark. En dit nummer wilde ik graag eh, hier laten horen. Want het is toch echt een eh, lekker jazzy nummer geworden. Het is Touch Me There van Alan Clark vanuit het programma Beste Zangers. by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever the way you're grooving like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. Yeah, I'll find me softly your affection here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you are grooving, like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. passion, you gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy, shy, shy. Clark met Touch Me Here, Touch Me There... het origineel van eh, Total Touch. Een andere bijzondere nummer is... Eh, of als je het over popmuziek hebt... is natuurlijk eh, de, de, de, king of pop... wat ook wel Michael Jackson genoemd. En uh, Atsilia Rombi die heeft op haar album The Piano Ballads... echt een, een, nummer van hem vertolkt. En dat heeft ook een heel jazzy tintje gekregen. Ik vind het echt een prachtig nummer... En het past ook helemaal in het, in genre van vandaag... waarbij ik heel veel nummers speel... die ik de afgelopen 2,5 jaar ook elke keer geselecteerd heb. Dus dit is uh, eh, Celia Rumley met The Way You Make Me Feel. Mm. Hey pretty baby with the cool shoes on You give me fever like I've never ever known. you are just the product of loveliness. I like the groove of your walk, your talk, your dress. I feel your fever from miles around. I'll pick you up in my car and we'll paint the town. Just kiss me, baby, and tell me twice that you're the one for me. The way you're making me feel babe. You really turn me. Romley met The Way You Make Me Feel. We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur jazz op ZFM vanuit een herfstachtig Zandvoort. Het zonnetje wilde niet doorbreken. Eh, we sluiten dit, eh, dit uur ook af in het genre van eh, de, de popmuziek. En dat is ook een, een artiest Waar ik ook al een paar keer op een concert van ben geweest. Het is echt een, uh, een fantastisch artiest. En hij, hij, heeft een beetje pop, maar ook wel veel nummers gemaakt... die toch wel een beetje naar de jazz en de fusion eh, overgaan. Ik wil u in ieder geval bedanken voor het luisteren. Mijn naam is eh, Mark Frank, bedankt voor het luisteren. Volgende week zit mijn collega Auke hier van 10 tot 12 op ZFM Jazz.